Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het buurtschap Zuidzijde bij Nieuw-Beierland heeft vandaag het vrachtwagenongeval herdacht... waarbij vorig jaar zeven mensen om het leven kwamen. Een Spaanse chauffeur reed met zijn truck van een dijk in op een barbecue met tientallen aanwezigen. Vandaag is een herdenkingsbank onthuld en de samengekomen mensen hielden ook een minuut stilte. Er is nog geen rechtszaak gestart tegen de vrachtwagenchauffeur. Het onderzoek naar de zaak loopt nog... Een dronken man heeft gisteren de organist van de Lamberti-kerk in het Gelderse Zelhem gegijzeld en geslagen. De organist oefende voor de kerkdienst van morgenochtend. Op het plein voor de kerk zat op dat moment een man die al enige tijd alcohol dronk en voor overlast zorgde. Op een bepaald moment ging hij de kerk binnen waar hij de organist een uur lang gijzelde en mishandelde. De 71-jarige organist wist te ontsnappen toen hij toestemming kreeg om naar het wc te gaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dronken man is gearresteerd. Bij een botsing tussen twee militaire vliegtuigen in Oekraïne zijn drie piloten omgekomen, schrijven verschillende media. Een van hen was een bekende straaljagerpiloot die deelnam aan de luchtverdediging van Kiev. Hoe de Oekraïnse trainingsvliegtuigen op elkaar konden botsen wordt nog onderzocht. Voor het eerst in 50 jaar is er weer een zoekactie naar het monster van Loch Ness. Twee dagen lang zoeken ruim 100 vrijwilligers in Loch Ness meer in Schotland... naar een teken van leven van het onderwatermonster. Ze gebruiken allerlei apparatuur zoals infraroodcamera's en drones. Al honderden jaren gaan er geruchten dat er in Loch Ness een enorm watermonster leeft... maar het bestaan is nooit bewezen. De mythe van het monster van Loch Ness trekt veel toeristen. Dat is ook een van de redenen dat er nu opnieuw een grote zoekactie is... Het weer wisselvallig. Buien trekken richting het noordoosten over het land.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 So hold on, Come share my dream. No fussing, no fighting. love light shining join this foundation as we're raising, raising until the you will see we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top floor Right there off Doheny Yeah Oh no I can't fuck with y'all Yeah When I'm with my squad I cannot do no wrong yeah, saucepan in the city, don't get misinformed.